Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Rusland zijn vannacht op verschillende plekken droneaanvallen geweest. Volgens Moskou gaat het om 35 drones die door Oekraïne zijn afgevuurd. Er ontstond daarop brand bij een olieraffinaderij in de regio Krasnodar... en bij een stembureau in de door Rusland gecontroleerde regio Zaporizhia in Oekraïne. Ook rond Moskou werden meerdere drones neergehaald. Gisteren werd ook al melding gemaakt van twee Oekraïnse droneaanvallen... op Russische olieraffinaderijen in de regio Samara ten oosten van Moskou. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vanmiddag naar Egypte... waar ze een nieuwe migratiedeal zal aankondigen. Ook de premiers van België, Italië en Griekenland zijn daarbij. De Financial Times meldde eerder al dat Egypte ruim 7 miljard euro krijgt... aan leningen en giften om de grens met Libië te versterken. Egypte kan het geld goed gebruiken, want zit economisch in zwaar weer. In Tel Aviv zijn gisteravond waterkanonnen ingezet tegen demonstranten die de snelweg blokkeerden, melden Israëlische media. In meerdere steden in Israël gingen opnieuw duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Ze eisen dat hij en zijn oorlogskabinet opstapt. In Mierlo in Noord-Brabant is een vrouw na een steekpartij voor haar woning op straat overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden. Vermoedelijk is het de partner van de vrouw. Kinderen die in de woning waren raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het zuidwesten van IJsland is voor de vierde maand op rij getroffen door een vulkaanuitbarsting. Uit een scheur van ruim drie kilometer stroomt lava. Een populair spa-resort in het gebied is ontruimd. Het vissersdorp Grindavik, dat midden in de gevarenzone ligt...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 Ik mis mij of wat ik hier achterliet. ZFM. for this. I've made myself so sick. I wish I'd stay. that if I had your face, then I could make Can we work it out? Can we? be a family? I promise I'll be better. I promise, I'll I'll Do anything. Can we work it out? Can we be a family? promise I'll be better. Daddy, please don't leave. Daddy, please stop yelling. I can't stand the sound like mama stop crying Cause I need you around My mama she loves you No matter what she says it's true I know that she hurts you but Zandvoort, Zandvoort.